Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker 25 Palestijnen gedood. 14 van hen kwamen om in het zuiden. Het merendeel was vrouw of kind, meldt persbureau AP. Onder hen waren vluchtelingen die verbleven in tenten. Volgens autoriteiten schoten Israëlische militairen in het noorden van Gaza tenminste vijf Palestijnen dood. Het was op een plek waar voedselconvooien het gebied binnenrijden. Een getuige zegt dat er ook vrachtwagens over mensen heen reden. Ondertussen maakt Israël zich op voor een grote aanval om Gaza-stad te bezetten. De Republika Srpska, een deelrepubliek in Bosnië en Herzegovina... houdt een referendum over de afzetting van de Bosnisch-Servische leider Dodic als president. De Bosnische kiescommissie zette Dodic begin deze maand uit zijn ambt. Een rechtbank veroordeelde hem in februari tot een jaar celstraf... omdat Dodic de zogenoemde vredesakkoorden van Dayton tegenwerkte. Die maakten in 1995 een einde aan de Bosnische burgeroorlog. Ook mag Dodic zes jaar lang geen politieke functie uitoefenen. De Bosnisch-Servische leider verzet zich fel tegen zijn afzetting. In Apkoude wordt de overleden Lisa van 17 dinsdagavond herdacht met een minuut stilte. Daarna zullen de kerkklokken luiden programma van de feestweek in het dorp is aangepast. Zo kunnen bezoekers met elkaar in gesprek gaan over de gebeurtenis. In dorpskroegen zijn wel optredens van bands, maar het publiek kan na 10 uur niet meer naar binnen. Morgen zullen fans van Ajax in de Johan Cruijff Arena applaudisseren voor Lisa... in de 17e minuut van de wedstrijd tegen Heracles. Lisa werd woensdagnacht vermoord toen ze vanuit Amsterdam naar Apkoude fietste na een avondje stappen. De eerste etappe van de Vuelta is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg was de snelste in een massasprint en won met meer dan een fietslengte voorsprong. Dan het weer. Er zijn brede opklaringen en het blijft vanavond en vannacht overwegend droog. Het koelt flink af en morgen in het noordoosten een enkele bui. Op andere plaatsen droog bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... verknoopt het Watergaasmeer een kwartier op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar verknoopt het Velsen 10 minuten.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 Uh-huh. Now you the man say, this a dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah. Beyonce, sing it Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, tell me how you feel. days. I think about you all the time. I see you in my dreams. You don't the love Yeah. Oh, my baby's fly, baby girl. Yeah, yeah. Yes, no, hurt me so good, baby. Oh, Vision. I'm so wrapped up in your love. Let me go. Let me breathe.